7 uur. Door met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie en minister Grapperhaus staan lijnrecht tegenover elkaar in de aanpak van Syriëgangers. Dat schrijft NRC. Grapperhaus wil hun Nederlanderschap afnemen. Het OM wil ze juist hier voor de rechter brengen. NRC heeft vertrouwelijke adviezen van het OM aan de minister ingezien. Daaruit blijkt dat het OM bang is dat de rechter beslist dat de strafzaak niet door kan gaan... als een Syriëganger die niet kan bijwonen. Ook zouden straffen lager kunnen uitvallen, denkt het OM... omdat de rechter meeweegt dat iemand al gestraft is... door het afpakken van het Nederlanderschap. Recruiters benaderen vrouwen veel minder vaak voor een baan dan mannen, meldt het FD. De krant liet onderzoeken hoe vaak mensen worden gepolst voor een baan. Zelfs in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, werden mannen vaker benaderd. Staatssecretaris Van Ark kwam vorige maand met een wetsvoorstel... om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uit een onderzoek in opdracht van Sociale Zaken... blijkt dat werkgevers aanzienlijk minder discrimineren dan in 2015... maar dat het nog steeds voorkomt. In India worden vliegtuigen van en naar New Delhi omgeleid... vanwege de luchtvervuiling in de stad. Meer dan 30 vliegtuigen landen al op een andere plek... omdat het zicht te slecht was. Vrijdag werd in New Delhi al de nood, noodsituatie uitgeroepen. Toen was de concentratie fijnstof zo'n 20 keer hoger dan de maximumnorm. Nu is dat al 25 keer. En om erger te voorkomen geldt er vanaf vandaag een beperking voor het autoverkeer. En verder zijn alle scholen de komende dagen dicht en bouwprojecten stilgelegd. In Amsterdam is de snelweg A10 Zuid weer open. En ook de treinen rijden weer volgens de dienstregeling. Die megaclus was drie uur eerder klaar dan gepland. Om twee uur vannacht reden er weer auto's over de snelweg. Bij station Amsterdam-Zuid werd sinds donderdagavond aan een nieuwe reizigerstunnel gewerkt.